De oorlog in Gaza is ook in militaire en veiligheidskringen niet onomstreden. Zo'n 600 ex-leiders van Israëls veiligheidsapparaat riepen de Amerikaanse president Trump de afgelopen dag per brief op om Netanyahu onder druk te zetten om de oorlog te stoppen. Zij vinden het tijd voor diplomatie. Canada heeft bijna 10.000 kilo aan hulpgoederen gedropt boven Gaza. In een verklaring zegt Canada dat het de dropping uitvoerde... in samenwerking met België, Duitsland, Jordanië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Het was volgens Canadese media voor het eerst dat een vliegtuig van de Canadese luchtmacht zelf een dropping uitvoerde. Nederland gaat vanaf vrijdag ook weer meewerken aan het droppen van hulpgoederen boven Gaza. In Schotland zitten tienduizenden huizen zonder stroom vanwege storm Flores... die over het noorden van het Verenigd Koninkrijk trekt. In afgelegen gebieden zijn windstoten gemeten tot bijna 200 km per uur. Door beschadigde bovenleidingen reed een deel van de treinen niet. Volgens de Schotse politie zijn meerdere campers omgewaaid. Verwacht wordt dat de storm aan het begin van de ochtend gaat liggen. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft huisarrest gekregen. Dat heeft het Hooggerechtshof bepaald in een zaak die nog aan de gang is. Bolsonaro wordt verdacht van een poging tot een staatsgreep. Vorige maand had een rechter al geoordeeld dat de oud-president een enkelband moest dragen. En ook mocht hij niet op sociale media. Maar volgens een rechter heeft hij dat geschonden. Hoe lang Bolsonaro huisarrest krijgt is nog niet bekend.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 This is no second thought. This is for all. my hips and movement. Everybody get down with me. My hips and movement. Everybody get down with me. My hips and movement. Everybody get down with me. My hips and movement.